Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Tussen Georgië en Oekraïne is een diplomatieke ruzie ontstaan... over voormalig president Saakashvili van Georgië. Hij zit in een gevangenis in Georgië... en verscheen deze week tijdens een videoverhoor ernstig verzwakt voor de camera. Hij is naar eigen zeggen zo'n 60 kilo afgevallen. Saakashvili heeft een Oekraïns paspoort... Het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de Georgische ambassadeur op het matje geroepen vanwege de gezondheid van Saakashvili. Saakashvili zit vanwege machtsmisbruik vast. Maar mensenrechtenorganisaties noemen die veroordelingen politiek gemotiveerd. President Zelensky heeft opgeroepen om Saakashvili naar Oekraïne te sturen voor medische zorg. Op Schiphol worden de komende dag veel vertrekkende en aankomende vluchten geschrapt... Vanwege de verwachte windstoten, de regen en het slechte zicht... is er volgens de luchthaven zeer beperkt vliegverkeer... tussen 9 uur ochtends en 3 uur middags. Hoeveel vluchten in totaal geannuleerd worden is nog onduidelijk. Volgens een woordvoerder van Schiphol hangt dat af van de weersomstandigheden. reizigers krijgen het advies om van tevoren de actuele reisinformatie te controleren. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat de militaire actie in het vluchtelingenkamp in Jenin... op de westelijke jordaan wordt voltooid. Internationale media melden dat de terugtrekking is begonnen... maar de Israëlische autoriteiten hebben dat nog niet bevestigd. Het leger trok maandagnacht massaal het kamp binnen... voor wat wordt genoemd een antiterreuroperatie. Volgens Palestijnse bronnen zijn bij de actie zeker twaalf doden gevallen... Het weer. Vannacht trekt een storing van zuidwest naar noordoost. De wind kan daarbij flink aantrekken en het regent ook stevig door. Ehm, in, ook in de ochtend flink wat regen.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 It's just me surviving. is jouw keuze ZFM. Let's go to the park. I wanna kiss you underneath the stars. Maybe we'll go too far. We just don't care. We just don't care. We just don't care. You know I love it when you're loving me.